Even Kunnen met het NOS Journaal. De politie heeft de naam en foto gepubliceerd van een man van 20... die wordt verdacht van het neerschieten van een student in Groningen. De student van 21 werd zonder noemenswaardige aanleiding neergeschoten... zei de politie vanavond in opsporing verzocht. Hij raakte zwaar gewond en is blijvend verlamd aan zijn onderlichaam. De verdachte had tot het tijdstip van de uitzending de tijd gekregen om zich te melden... maar deed dat niet. Formateur Rutte heeft de gesprekken met bewindslieden voor zijn nieuwe kabinet afgerond. Als laatste ontving hij Raymond Knops, die namens het CDA staatssecretaris van Koninkrijksrelaties wordt. Morgen komt de nieuwe ploeg voor het eerst bijeen. Donderdag worden de nieuwe ministers en staatssecretarissen door de koning beëdigd. Inlichtingendienst AIVD zegt maatregelen te nemen tegen een veiligheidslek bij e-mails. Vandaag bleek dat buitenstaanders, net als bij de Tweede Kamer, een e-mail kunnen versturen waarbij het lijkt alsof de afzender een medewerker van de dienst is. Ook het ministerie van Defensie neemt maatregelen tegen de fopmails. Een middelbare school in Krimpen aan de IJssel, die dagenlang gesloten is geweest, gaat morgen weer open. De school was dicht vanwege zorgen over de vloerconstructie. Die lijkt op die van de ingestorte parkeergarage bij Eindhoven Airport. De vloer van de school is gecontroleerd. Het is niet gebleken dat die onveilig is. Het Nederlandse vrouwenelftal heeft de eerste kwalificatiewedstrijd voor het WK gewonnen. In Groningen werd het tegen Noorwegen 1-0. Vivianne Miedema scoorde diep in de blessuretijd de enige goal. Kiepster van Venendaal had eerder een penalty van Noorwegen gestopt. Het weer, vannacht is het bewolkt en er kan lokaal lichte regen vallen. Het koelt af tot 14 graden. Morgen eerst grijs met wat regen. Later breekt in het noorden de zon soms door. Het wordt 15 tot 17 graden. Ook donderdag is het bewolkt. Vanaf vrijdag meer zon, maar ook buien en frisser.